Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer hulp komen voor mensen met langdurige coronaklachten. Dat vindt een patiëntenorganisatie. Precieze cijfers zijn er niet, maar waarschijnlijk houdt 1 op de 10 na een coronabesmetting lange tijd last van dingen als vermoeidheid, hoofdpijn of geheugenproblemen. Dat geldt ook voor Janine. Ze kreeg twee jaar geleden corona en heeft daar nog elke dag last van. Ze kreeg onlangs pas de hulp die bij haar past. En als ik nu terugkijk, denk ik dat dat fijn zou zijn geweest als dat eerder was. Ja, dus dat was, was en is wel een zoektocht. Van, eh, en daardoor loop je denk ik ook wel veel vertraging op. En dat moet anders, vindt de patiëntenorganisatie. Zij willen dat er een expertisecentrum komt. En in het Radboud UMC in Nijmegen experimenteren ze sinds kort met persoonlijke begeleiders. Die moeten de patiënt helpen met waar ze terecht kunnen met hun klachten. Let op als je vandaag met de trein moet. De NS heeft weer moeite om de roosters rond te krijgen. De 10-minuten trein tussen Arnhem, Schiphol en Rotterdam rijdt daarom vandaag nog maar elk kwartier. Afgelopen weekend moesten er door het personeelstekort ook al treinen worden geschrapt. Het is nog even bikkelen voor sommige middelbare scholieren. Zij moeten nog aan de bak met hun eindexamens. Het gaat vooral om leerlingen met een herkansing... maar er zijn ook scholieren die vanwege corona hebben gekozen om hun examens te spreiden. in Amsterdam is gisteren een voetbalpleintje omgedoopt tot het A. Nourie-plein, vernoemd naar Ajax-speler Abdelak Nouri. Hij was een groot talent, maar liep bijna vijf jaar geleden blijvende hersenschade op... toen hij tijdens een oefenwedstrijd een hartaanval kreeg. Deze kinderen uit zijn buurtje zijn trots op hem. Ik vind het gewoon leuk dat hij in onze buurt is, want niet zoveel voetballers wonen in je buurt. En eh, dat vind ik leuk. En Anouri vindt het wel leuk. En eh, ja, ik denk dat we hier wel vaker komen. Hoe vaak? Heel vaak, elke, dag. Elke dag. Ja. Volgens de broer van Nouri hebben ze aan hem verteld dat het pleintje nu naar hem is vernoemd. En is hij daar hartstikke trots op. Het weer nog. In het noordoosten is er misschien nog een enkel buitje... maar verder is het vandaag droog en best zonnig. Het is 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A7 is op de afsluitdijk richting Friesland dicht na een ernstig ongeluk. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond.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 siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar porque sé que estás aquí. pasarlo toda la noche entera. Si tú me quieres, yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera, donde tú quieras.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 we zijn er dichtbij af We lijken wel weer 18 jaar, nu snap ik waar mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd hey. Tussen ons is er iets veranderd Breathe. Schijn me niet de tikkie te aan.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 Nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. Yeah, yeah, yeah, maar tussen ons is er niets veranderd.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Criminelen wassen op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens de Telegraaf in een rapport van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland. Criminelen kopen recreatiewoningen of volledige vakantieparken. Braziliaanse speurders hebben in het Amazone-oerwoud voorwerpen teruggevonden... van de vermiste Britse journalist Dam Phillips en zijn Braziliaanse reisgezel. De twee zijn sinds vorige week zondag vermist. De 10-minuten-trein op het traject tussen Arnhem, Schiphol en Rotterdam... rijdt vanaf vandaag nog maar elk kwartier. De NS heeft niet genoeg personeel om de trein zes keer per uur te laten rijden.